Voor inhoudelijke samenwerking is geen basis en tussen beide partijen is een onoverbrugbare kloof, zegt de PvdA. De partijen hebben vorige week overleg gehad en daarin benadrukte de PVV nog eens dat ze onder meer een verbod op hoofddoeken wil en een verbod op nieuwe moskeeën in de stad. De PVV wordt daarom door PvdA-fractievoorzitter van Nieuwenhoven niet uitgenodigd voor vervolggesprekken. De PvdA is in Den Haag met tien zetels de grootste partij, gevolgd door de PVV met acht zetels. Andere partijen vonden daarom dat die partijen het eerst moesten proberen om tot een coalitie te komen. Noord-Ierland krijgt voor het eerst in 38 jaar weer zeggenschap over politie en justitie. Een grote meerderheid in het Noord-Ierse parlement stemde voor de overdracht volgende maand van de bevoegdheden van Londen aan Belfast. Daarmee wordt het proces voltooid dat 12 jaar geleden begon met de Goede Vrijdagakkoorden. Die akkoorden maakten een einde aan de decennia durende strijd tussen de protestanten en de katholieken in Noord-Ierland. De enige tegenstem vandaag kwam van de protestantse Ulster Unionist Party. Die is bang dat de Noord-Ierse regering, waarin ook ex-IRA-leiders zitten, niet zal optreden tegen dissidente IRA-leden. Die hebben al enkele keren met geweld geprotesteerd tegen het vredesproces. In een bedrijf in het Zuid-Hollandse Poeldijk is 500 kilo cocaïne ontdekt in een lading ananassen. Bij het uitladen van de containers zagen medewerkers een kleurverschil. Toen ze ontdekten dat sommige ananassen van plastic waren, waarschuwden ze de politie. Die telde uiteindelijk 600 exemplaren met daarin de cocaïne met een straatwaarde van 25 miljoen euro. De herkomst van de drugs is nog niet bekend. De politie is op zoek naar de mensen die achter het transport zitten. Het weer vanavond en vannacht meest helder.